1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Amerika gaat mogelijk een importheffing invoeren voor goudse en edammerkaas. De Amerikaanse regering heeft een lijst gemaakt van producten waar een importheffing voor gaat gelden als Europa niet stopt met het subsidiëren van vliegtuigbouwer Airbus. Behalve kazen staan ook goederen als olijfolie, wijn en handtassen op de lijst. De voorlopige lijst is volgens de Amerikanen goed voor bijna 10 miljard euro aan importheffingen. Volgens de VS speelt de zaak al 14 jaar en is het nu tijd voor actie. In Israël hebben de leiders van de belangrijkste partijen hun stem uitgebracht voor de parlementsverkiezingen. Premier Netanyahu deed dat in Jeruzalem, zijn uitdager Benny Gantz in zijn woonplaats in de buurt van Tel Aviv. Op verschillende stembureaus in Israël zijn vanochtend verborgen camera's aangetroffen. Ook liepen er mensen met bodycams rond. Ze zeiden dat ze waren ingehuurd door de Likud-partij van Netanyahu. De politie heeft tientallen camera's in beslag genomen. De man die gisteravond zwaar gewond raakte bij een brand in een garagebox in Breda... was door drie daders vastgebonden en in brand gestoken. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man van 49 overleed vanochtend in het ziekenhuis. Voor zijn overlijden heeft hij nog wel een verklaring afgelegd over de drie daders... Volgens de politie is een van hen weggereden in een grijze Volkswagen Caddy. Steeds meer horecazaken worden extra in de gaten gehouden... omdat het er smerig is. Uit inspectierapporten die RTL bij de Voedsel- en Warenautoriteit heeft opgevraagd... blijkt dat het in 2017 bij bijna 500 keukens flink mis was... en dat zijn er 150 meer dan drie jaar eerder. Er werden onder meer ongedierte en bedorven etensresten gevonden... Volgens de NVWA komt de stijging door meer en strengere controles. Het weer in het uiterste, uiterste, zuiden bewolkt en plaatselijk een bui. In de rest van het land zonnig en droog.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 Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit, ja haar ogen puilden uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de liefde, zei Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Maar daar dacht ieder dat ze het maar verzon. Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non. En verklikte daar de non. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. De non en de nozem, die gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon. Eindigde de liefde van de nozen en de non, van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. Merci. het Word ik morgen ernstig ziek?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 Nee, serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. <laughs> If you're leaving, baby, let me down slow. let me down slowly.